Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De waterschappen in Nederland betwijfelen of actueel genoeg zijn. Die normen zijn opgesteld in het begin van de jaren 60 en sindsdien niet aangepast. Uit onderzoek van kennisinstituut De Paris blijkt dat nu in elk geval drie gebieden onvoldoende beschermd zijn tegen overstromingen. Het gaat om het gebied van de grote rivieren, Almere en de regio Dordrecht. Langs de Noordzeekust is de bescherming tegen overstromingen veel beter. Gezien de recente problemen met de dijken in Groningen en de verwachte stijging van de zeespiegel willen de waterschappen de veiligheidsnormen ter discussie stellen. De verdreven president Ravalomanana van Madagaskar heeft de poging om naar zijn land terug te keren onderweg moeten afbreken. De autoriteiten hadden het luchtruim vanwege zijn komst afgesloten. De oud-president wist al dat de kans groot was dat hij op het vliegveld zou worden opgepakt. Ravalo Manana werd drie jaar geleden afgezet door het leger. Oppositieleider Rajulina nam daarna de macht over. Sindsdien zit de verdreven president met zijn vrouw in ballingschap in Zuid-Afrika. Ravalo Manana zegt dat het onrechtmatig zou zijn om hem te arresteren. De Immigratie- en Naturalisatiedienst stelt een intern onderzoek in naar de zelfmoord van een asielzoeker in het aanmeldcentrum op Schiphol. De man uit Sri Lanka maakte in december een einde aan zijn leven nadat hij te horen had gekregen dat hij geen verblijfsvergunning kreeg. Volgens de advocaat die zijn aanvraag behandelde was al langer bekend dat de man suicidaal was en zou hij niet de juiste zorg hebben gekregen. Het is de eerste keer dat een asielzoeker in het aanmeldcentrum op Schiphol zelfmoord pleegt.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 Mario Zandvoort, dankjewel daarvoor. En dinsdagmorgen dan doet hij het gewoon weer opnieuw, hè? Dat geweldige programma Zandvoort uit Zandvoort. Het is even na twee uur. Welkom bij Zandvoort op zaterdag met als eerste plaat van vanmiddag Earth, Winter Fire. Dat was Fantasy. ZFM voor Zandvoort en de regio. En laat je fantasie maar de vrije lopen, Albert-Jan. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? <laughs> Nou, fantasie, fantasie. We hebben toch een wel een strak format hoor, eh, ja, vanmiddag. Ja. Eh, ja, luisteraars, Rob, welkom. wederom live vanaf het Gasthuisplein. Drie uur lang eh, live radio. Met om half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Om half drie uiteraard het weerbericht. En rond de klok van half vijf het dier van de week. En rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. Ik heb er deze week twee binnengekregen. Mag ik kiezen? Nou, nee. Ze zijn relatief kort, dus ik plak ze gewoon aan elkaar. En dan hebben we één groot, lang, eh, eh, mooi gedicht. Met de natuur als centrale item erin. Eh, we gaan weer voetballen. De voetbalcompetitie wordt vandaag weer hervat. we gaan schakelen rond de klok van tien over half drie. Naar onze enige echte voetbalreporter Joop van Es. Want die is aanwezig bij de thuiswedstrijd van SV Zandvoort tegen Top. En Top staat Onderaan eh, de ladder. Ze de, voeren de rode lantaarn. En zij vechten natuurlijk voor degradatie. Dus ik zou zeggen, eh, op papier moet het een overwinning voor Zandvoort inzitten. Daarnaast nog veel eh, lokaal en wat minder lokaal nieuws door de muziek heen. En het laatste uur is natuurlijk voornamelijk gereserveerd voor sportevenementen all over the world. En natuurlijk veel muziek. En vanmorgen werd er ook al gevoetbald door de heren van Zandvoort 4. Jawel, ze moesten vroeg in pit uit vandaag. Oh jee. Ja, ja, veel w 2 e, e, dat was de tegenstander. Ze speelden uit en verloren met 4 tegen 3. Oh jee. Maar van die, uh, van die eh, Stanford 4 kom ik wel meteen op de volgende plaats.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 Mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día tengo Dat waren twee oude hits non-stop bij CFM op de zaterdagmiddag. Als eerste was dat Robbie Robertson en Somewhere Down the Crazy River. Gevolgd eh, door deze van Juanes, Jorde La Camisa Negra. Inmiddels kwart over twee geweest. We hebben wat informatie voor je. Albert-Jan. Ja, allereerst natuurlijk het zal menig... Eh, eh, inwoner van Zandvoort niet zijn ontgaan. Want bij het busstation afgelopen week aan het Louis-Davidsstraat werd door parkeerwachters eind vorige week een wielklem aangebracht bij een geparkeerde auto. Menige dorpsgenoot die het zag gebeuren keek met verbazing naar dit tafereel. Komen de gele boeien dan weer terug in het Zandvoortse straatbeeld? Navraag bij handhaving leren dat de wielklem weliswaar nog steeds bestaat, maar alleen voor auto's die meerdere keren een parkeerboete hebben opgelopen en die nog steeds niet zijn betaald. De auto die de wielklem kreeg vorige week was een Volvo met een Engels kenteken teken. Dus geen paniek voor, eh, dus voor wie een keer wordt betrapt op het fout parkeren. Maar het is wel raadzaam om bekeuringen niet te laten oplopen. Want naast de boete moet ook betaald worden voor de klem, het eventuele wegslepen naar een parkeerterrein en bewaarloon voor het aantal dagen dat de auto daar staat. Dat kan al gauw oplopen tot een bedrag van dik boven de 400 euro.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 www.zfmzandvoort.nl ben eh, zeker een fan van eh, deze groep, de Doobie Brothers. Je hoorde What a Fool Believes, een van de grote hits Uiteraard, eh, volgens mij is hij nog net even bekender, de Long Train Running. Vind jij ervan, Albert-Jan? Ik vind het een prachtig nummer. Heerlijk, hè? Ja. Helemaal goed. Jaren 80. Jaren 80. Ja, nee, okay. <laughs> dus gewas maar daar doen we het voor. Heb je trouwens je team al eh, klaar? want, eh, voor een eh, Raadje Plaatje. Halve dorp loopt al van, we gaan CFM... Volgende week zaterdag, hij is helemaal rond. Ja, is het helemaal rond? Ja, ja, ja. ja. Ah, oké, dus... dus CFM tegen de rest van de wereld. Ja. <laughs> Volgende week zaterdag in Café 4. Oké, maar eh, vorig jaar hadden ze mobieltjes en zo bij zich. Hè? Die worden niet allemaal wel ingenomen. Dan? Iedereen eh, mag eh, zijn mobiel inleveren. Ja, dat lijkt me wel zo. Dat is al zo eerlijk, hè? En die worden verkocht bij opbod. <laughs> nee hoor. Wanneer was het ook weer? volgende week zaterdag. Volgende week zaterdag. Hoe laat begint dat? Om 8 uur. Om 8 uur. Oké, nou. Iedereen die wil gaan kijken hoe goed CFM op de hoogte is van de muziek. Ja, het zijn teams van vier personen en die strijden dan tegen het team van CFM. Oké. Heb je al iets los kunnen, kunnen een, tipje van de sluier oplichten van welke vragen er komen? Helemaal geen idee. Geen idee. Nou, dan moeten we nog wat lobbyen. Hè? Dus ja, vanmiddag even daar naartoe. Goed. Denk ik. Voor het volgende nieuws gaan we even een, eh, ruim een week terug, want wederom was het raak in Zandvoort. In de nacht van vorige week vrijdag op zaterdag vond op de zeeweg een aanrijding plaats tussen een auto en een damhert. Het hert overleefde de aanrijding met een bestelbusje niet en overleed direct. Dit meldde de politie. De bestuurder van het busje zag het dier te laat op de onverlichte zeeweg en botste er rechtop. En vorige week vrijdag overleed ook al een eh, damhert na een aanrijding in Zandvoort. En deze vond plaats op de Cor van der Lindenstraat. Eerst leek er hoop voor het beest, maar het moest worden afgeschoten om hem uit zijn lijden te verlossen. De politie adviseert, en dan ook terecht, om zeker s'nachts voorzichtig te rijden eh, eh, op de Cor van der Lindenstraat CQ Zeeweg.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 você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Ah, uh! Quero ver a galera comigo, vai. de prego dan, hè? de voetjes van de vloer bij deze danshit uit 1994. Je hoorde Sean Christopher op de Zandvoorts Radio met Make My Love. Inmiddels eh, ruim half drie geweest. Dat betekent hoog tijd om te gaan kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. En tegenover mij zit Albert-Jan Vos met het CFM weerbericht voor de komende dagen, Albert-Jan. Ja, en op, eh, op deze zaterdag overheerst de bewolking en vooral vanochtend viel er nog geruime tijd regen. De regen trok naar het oosten weg en vanmiddag is het droog en met een beetje geluk zien we ook nog even de zon. De wind waait uit het westen en in land krachtig en aan zee hard, windkracht 6 tot 7. En de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en valt er een enkele bui. De noordwestelijke wind waait overwegend hard, windkracht 7 en de temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd buiige regen. Later op de dag is er ook ruimte voor de zon. De west tot noordwestelijke wind waait krachtig tot hard en de temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. Zondagavond en maandagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Hier en daar valt er een bui, maar over het algemeen is het droog. De wind waait vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten en de temperatuur daalt naar ongeveer 4 graden. Gaan we naar de maandag. Maandag schijnt geregeld de zon, maar er kan nog een enkele bui voorkomen. De noordwestelijke wind waait matig tot krachtig en de temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden. En op de langere termijn, en om te beginnen op de dinsdag, dinsdag schijnt geregeld de zon en blijft het droog. Maar woensdag en donderdag overheerst weer de bewolking en valt er periodiek regen. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en de temperatuur komt dagelijks uit om een graad of 7. Dus geen... We hoeven niet te krabben komende week. Gelukkig maar weer. Ja, dat eh, scheelt weer. Dat was het weerbericht voor de komende dagen bij CFM. Wil je het weer blijven volgen, dan ga je gewoon even naar internet naar www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl De weersite van onze eigen weerman Lex van der Hoorn.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 We gaan snel over naar Jan Frans. Wat er is gescoord, Joop. Ja, inderdaad, op De eerste wedstrijd van het nieuwe jaar. Achtste minuut schrijven we. Tine Breus kon heel mooi de keeper van TLB tegenstander van Zandvoort. Schoonlijke Zandvoort staat met 1-0 voor. En zo daar komen we over een, eh, iets meer dan een minuut bij terug, Joop. It's me and I'm hoping for new beginning. was even een klein stukje op de Zalvoorts Radio van de Voortops. Je hoort dan loco in elke Pulco. Want we hebben verbinding met Jan Fres, de wedstrijd van vandaag. De eerste van eh, het volgende gedeelte van eh, eh, het seizoen is, zeg maar. is de wedstrijd SC Zalvoort tegen Top. Goedemiddag Jan. Goedemiddag Rob. Ja, en ik wou dat ik in het elke Pulco zat, want het is barkoud hier ook. Dat, heeft dus iets met voetbal gemaakt. maken. Het is goed, eerste het nieuwe jaar. Het van de tweede... Die tweede A. En um, die spelen met strafpunten in de rug. En eigenlijk is men min of meer constant op het veld van eh, de helft van Zandvoort te vinden. Uh, dit, gaat nog steeds goed. Ze, hebben nog, eigenlijk nog geen kans gehad. Het Zandvoort kregen dus één. En het was natuurlijk een gigantische sport maakten. En uh, zijn verdediger dus hak niet zien. En dat toen nog een afstormde. En die is echt een toch weer een team waar een heleboel jongens uit ontbreken. Dus Visser is nog steeds geschorst. Dat moet toch eh, volgens mij nog zien wedstrijden. Uh, Pieter Keur is er ook niet op vakantie. Ik zag wel weer bij ons om terug zag ik een ontwikkeling op de trainingspak. Dat staat niet gesteld. Maar dan uh, eh, zullen knullen als uh, Karsten Vries, als uh, Timo de Reus, als uh, Berg, als Maurits Mol. Uh, maar op, dat allemaal zo'n knullen die, die zijn. ook Chris Wilger is er ook bij. Grote naar de bal. En eh, eh, het is op dit moment toch eigenlijk proberen de lange bal te hanteren. En dat moet je gewoon met veel wind, harde wind niet doen, want dan reken het nood. Ga tegenop lopen. Soms vandaag tegen het spel kort. bal in de te houden, daar moet man niet passeren. Maar laag spelen, dat is het credo tegen die harde wind. En dan gaat iemand eruit, dan kan hij erbij komen. En ik ga niet meer eens, hij is er wel. Maar nu zijn er weer drie verdedigers. En het is, ai, eh, eh, dat is toch wel overtreden. Ja, eh, even kijken, dat was Michael Kuil, die het er eh, eventjes aan zijn nek gehangen. Om zijn nek gehangen door een van de verdedigers van, van TOB. En dus een, een vrijschop voor Zandvoort, een metertje of tien buiten het strafschopgebied. aan de kant, van de verstand gezien aan de rechterkant van het veld. Wie gaat dat doen? Even kijken. berg, uiteraard, Berg. Maar alle lange jongens zijn voorin. Patrick Kamper zit voorin, Maurice Bol zit voorin. Oh, was eh, een beetje, een beetje, ja, eh, een beetje eh, gretig, denk ik, van de Kostas Vries. Hij, kreeg een kansje, maar hij veranderde hem. En daardoor mag de keeper van TNB de bal nu in het zelf gaan brengen. Dat gaat hij nu doen. En TNB gaat proberen om weer de overkant te halen naar het doel van een boy de fit. Die ook gewoon lekker weer op zijn plaats staat. niks aan de hand. Zandvoort zit druk op de bal. Eh, dat kan je duidelijk merken, want ze komen er gewoon niet doorheen. En dat is ook weer is nu. Jan Sonneveld, via Tino de Reus, naar uh, Jan Sonneveld weer. Nee, Jan Sonneveld kon niet meer bij komen. De paas was gewoon te hard. Maar de verdediger van uh, eh, TOB schiet hem aan de die bal uit. Dat ze helemaal aan de andere kant van stelt. En ingooi is voor Zandvoort. Maar nou, je hoort het wel, het is voornamelijk eigenlijk, denk ik, Zandvoort wat de kop slaat.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 muziek, De muziek van George Benson op de Zalvoorts Radio met Give Me The Nights. Het is bijna drie uur voordat we naar het nieuws en weer van eh, drie uur gaan. Gaan we nog één keer naar Joop De wedstrijd van vandaag SV Zalvoorts tegen Top. Heel veel wind daar, hè Joop? Waar zojuist gescoord is, hoor. Oh. Eh, je was aan het aankondigen en het was een eigen doelpunt in mijn ogen van het BOB. Maar Zandvoort lijkt wel met 2-0 en dat vind ik het allerbelangrijkste. Dus het doelpunt maakt is niet zo heel interessant. Maar Zandvoort eh, is dus erg goed, er zit dus veel op de helft, ondanks die hele sterke wind. Je zei het zelf al, is heel veel wind hier. Eh, en die staat precies in de linkrichting van het veld. En dat krijgt dus straks stoppen voor zijn kiezen. En die zijn daar niet gewend. Uh, Zandvoort, uh, ja, altijd met wind te maken. Dat weten we, die trainen met wind, die spelen met wind, er is altijd wind. En dat heb je in Amsterdam dan, eh, dan in Zandvoort natuurlijk. En die zijn er dus gewend. Maar die jongens die van top, die proberen echt lang te hanteren. En dat werkt niet. Dat werkt echt niet met Veldwind. Uh, eh, steunpaardjes zie ik regelmatig niet tussendoor van Zandvoort. ook eh, verdedigers die nu mee naar voren gaan. Barcelona's bijvoorbeeld. En daar gaat uh, Kas de Vries, Kas de Vries een hele mooie, hele mooie paas geven aan, uh, aan de Reus. Maar die kon er helaas niks mee doen. Maar goed, even later viel toch de, tweede doelpunt. En het is wel lekker zo op een half uurtje van de wedstrijd. Ronald Kalis naar uh, op de linkerkant van het veld zijn we nu. Het is Zonneveld eh, naar Lemmers. Helemaal terug uh, eh, daar is ruimte genoeg daar. Want iedereen die staat op de helft van TOB. Uh, eh, Lemmens speelt daar Patrick Koper in. Patrick Koper gaat aan de rust beginnen. Een behoorlijke rust stelt nu af naar Chris Dulger. Dulger die eh, probeert naar mijn Koud te bereiken. Maar die glijdt weg op een uh, zullen we maar zeggen. En dus is de bal nu voor TOB. Dat via de keeper weer het spel gaat maken. Goed geplaatst, maar dus Kastvies is dus heel goed. Het het het erg goed gewoon. Eh, heel, eh, heel alert. En dat is ook nodig. En die speelt eh, tot de koper helemaal terug naar Boy de En gaat Zandvoort weer bouwen aan een nieuwe aanval. Ik heb geen idee later. Ik heb geen op. Ik weet niet hoe lang ik nog kan erop te zwemmen met een seintje. En het wordt teruggespeeld naar eh, naar, naar de vet, de eh, vet, Kalis, Kalis, naar de Vries, de Vries, eh, Jurgen, bij Pitty Koper moet ik zeggen. En die gaat weer terug naar de vet. Zandvoort heeft geen aansluit natuurlijk, ook nog 2-0. En dan gaat hij nu aan de andere kant gaan proberen, via Bas Levens. Lemmers normaal gesproken rechtsachter staat, maar nu, omdat er geen linksbeen is, uh, op de linkerkant staat. En dat doet hij erg goed. Het is natuurlijk een, een volledige piersang. En ja, die hoef je eigenlijk niet te leren hoe je je moet opstellen ten opzichte van je tegenstanders met de bal. Oké, nou goed. Hey Gaat gaat gewisseld worden, dus ik ga terug naar de studio. Oké, dankjewel Joop. En straks eh, na het nieuws weer van drie uur komen we weer bij Joop van Es terug. Het vervolg van de wedstrijd die we op dit moment leiden met 2 tegen 0. Dat zijn mooie berichten. Zo dadelijk in uur 2 uiteraard veel meer andere informatie ook bij uh, eh, CFM Zandvoort. En hier is Toepak. Wake up in the morning and ask myself It's like worth living, should I blast myself Tired of being born, even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill him, he's a hero. Get it to the kids who the hell care. One less hungry mouth on the welfare. First ship i don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother that are two distant strangers And that's how it's supposed to be How can the devil take a brother if he's close to me? Uh, I let it go back to when we played as kids But things change, that's the way it is Come on, come on That's just the way it is Things will never be the same That's just the way it is Oh yeah Hear Yeah. way it is. Things will never be the same. That's oh, just the way it is. Oh yeah I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white and smoke tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And though it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, and the secret of seal, the fact the penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but they're staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Selling back to the kid. I gotta get paid. Well, hey. But that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Oh, come on, oh, come on, come on.